Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Twitterberichten van de aankomende president viel burgerrechten-icoon en democratisch congreslid John Lewis aan. Die had gezegd dat hij Trump niet ziet als een legitiem president. Hij voegde daaraan toe dat hij voor het eerst in drie decennia de inauguratie overslaat. Trump verweet Lewis daarna in een tweet dat hij beter zijn tijd kan besteden aan zijn district... waar alles uit elkaar valt en misdaad tiert. Lewis kreeg daarna op sociale media veel bijval. Trump werd gewezen op het verleden van Lewis... die tijdens Bloody Sunday in Selma door agenten in elkaar werd geslagen. En ook hielp hij in 1963 mee de Mars op Washington te organiseren... waar Martin Luther King zijn I Have a Dream speech hield. Op het Rembrandtplein in Amsterdam is vannacht een agent neergestoken. Wat de aanleiding was is niet bekend. De agent was op zijn fiets aan het surveilleren toen hij werd aangevallen. Het gebeurde rond half één. Er is een verdachte opgepakt... Bij het steekincident op het Rembrandtplein raakte verder niemand gewond. In de Brusselse wijk Molenbeek zijn na huiszoekingen drie personen aangehouden voor verhoor. De invallen gebeurden in het kader van een terrorismeonderzoek. Er zijn geen wapens of explosieven gevonden. In Molenbeek zijn de afgelopen maanden vaker invallen geweest in verband met terrorisme. De wijk kwam in het nieuws omdat enkele daders van de aanslagen in Parijs en Brussel er verbleven. De gladheid leidt in het hele land tot aanrijdingen. Door winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten is het op veel plaatsen spekglad. Op de A67 tussen Eindhoven en de Belgische grens sloeg een auto over de kop. De bestuurster hoefde niet naar een ziekenhuis. Ook uit het midden en het oosten van het land komen veel meldingen van ongelukken. De KNMI heeft weggebruikers gewaarschuwd. Door de combinatie van winterse buien en temperaturen rond nul... kan het in het hele land verraderlijk glad zijn. Het weer, vannacht dus nog buien met sneeuw of natte sneeuw, waardoor het glad kan zijn. Morgenochtend eerst wat zon, maar ook weer kans op een winterse bui.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 Going places filled with a million faces. All have a point of view, but I only wanna be with you. Superior, I wanna take you higher. Let's set the house on fire. Thank you. Música don't have gotta let me try to give you what you want.